1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een arrestatie in Geleen heeft de politie een man neergeschoten. Het gaat om een patiënt in een instelling. De politie was daar naartoe gekomen omdat de man lastig was. Toen hij uit zijn kamer kwam bedreigde hij medewerkers en agenten met een wapen. Daarop schoot de politie hem neer. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. In Canada is de politie op zoek naar twee tieners die worden verdacht van drie moorden. Tientallen zwaar bewapende agenten zoeken in de wildernis... met hulp van de Canadese luchtmacht, speurhonden en drones. De voortvluchtige jongens van 18 en 19 werden voor het laatst gezien... bij een afgelegen dorpje in de staat Manitoba. Inwoners van het dorpje krijgen het advies binnen te blijven en deuren op slot te houden. De tieners zouden een Australiër, een Amerikaanse vrouw en een Canadese leraar hebben doodgeschoten. In Kerkrade hebben ruim 100 mensen meegelopen in een stille tocht voor de vrouw die daar drie weken geleden werd doodgestoken. De tocht begon en eindigde bij haar huis in de wijk Chevremont. Er werd ook Happy Birthday gezongen, omdat de vrouw vandaag 43 zou zijn geworden. Voor haar dood zit een man van 52 vast, volgens buurtbewoners haar ex die een straatverbod had. Het nummer Old Town Road van de rapper Lil Nas X en countryzanger Billy Ray Cyrus is de langst genoteerde nummer 1 hit ooit in de Amerikaanse hitlijst Billboard. Daarmee werd One Sweet Day van Mariah Carey en Boys to Men uit 1996 en Despacito van Louis Fonsi en Daddy Yankee uit 2017 van de troon gestoten. Old Town Road staat nu 17 weken bovenaan de Billboard Hot 100. De 19-jarige Nederlandse producer Jan Kio werkte ook mee aan het nummer. Het weer, vannacht helder met minima rond 13 graden en een enkele mistbank. Overdag eerst zonnig, later stapelwolken en een kleine kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 25 tot 29 graden.